Jeroen van met het NOS Journaal. De hoofdofficier van Justitie, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de familie van de kroongetuigen in het Marengo-proces, Rutger Jeuken, draagt zijn taken over. Dat schrijft hij in een vertrouwelijke brief van de familie van Nabil B., waar het parool en de Volkskrant uit citeren. Jeuken nam zijn besluit onder meer nadat het OM een brief had ontvangen van de familie. Daarin stellen ze zich niet veilig te voelen zolang Jeuken verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Jeuken draagt zijn taken ook over vanwege het kritische rapport van het OVV dat pas verscheen. Daar blijkt dat het OM veel steken heeft laten vallen. De film Everything Everywhere All at Once heeft de Oscar voor beste film in de wacht gesleept. Ook in de categorieën beste actrice Michelle Yeoh en beste bijrollen Ki Kwai Kwan en Jamie Lee Curtis viel de film in de prijzen. In totaal werd de science fiction comedie bekroond met zeven Oscars. In niets Neues deed het ook goed. De Duitse film over de Eerste Wereldoorlog werd onder meer bekroond met de Oscar voor beste internationale film. Er zijn bij de verkiezingen komende woensdag minder stembureaus open dan vier jaar geleden. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat het aantal bureaus landelijk met 4,5% is afgenomen. In Utrecht en Limburg is de afname het sterkst, direct gevolgd door Zeeland en Zuid-Holland. In Drenthe neemt het aantal stembureaus juist licht toe. De daling is vooral in de steden te zien, op het platteland is juist een lichte stijging. Het aantal stembureaus dat toegankelijk is voor mensen in een rolstoel is toegenomen... van bijna 93 procent vier jaar geleden tot 97 procent nu. Op het traject tussen Driebergen en Maarn is gisteravond een machinist van de NS om het leven gekomen... toen hij werd aangereden door een trein. Ongeluk gebeurde rond kwart voor acht. Voor de toedracht is nog niets bekend. Na het ongeluk heeft het treinverkeer urenlang stilgelegen. Het weer op steeds meer plaatsen regent het. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden. Later vandaag eerst regenachtig. In de loop van de dag ook wat zon. En het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Al moet ik heel de wereld af op blote voeten. In je favoriete hoodie die nog naar je raakt. Oh, ik kom naar huis, ik ga het glas in en ik ga, ah, ah, ah, ah. Ik denk er niet meer over na, ah, ah, ah, ah.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 I'm trying to move on, live my life. I look around and see your smile. No matter what, it all comes back to you. If I to tell my truth and confess all the things I've done would you maybe take me back and forgive all the wrongs I've wronged?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 Dat staat in een vertrouwelijke brief, schrijven het Parool en de Volkskrant. De film Everything, Everywhere, All at Once heeft zeven Oscars aan de wacht gesleept. Onder meer die voor beste film. Ook in niet noyers deed het goed. Die kreeg de prijs voor beste internationale film. En er zijn bij de verkiezingen woensdag minder stembureaus open dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Het weer, de dag begint met regen, maar later is er ook wat zon. Het wordt 13 tot 17 graden. call him at the Cause Yeah. I saw you with your man, smiling, huh? A coach bag in your hand. I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day, thinking about you, looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams. Tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow I lead. Hey, love. Uh. at the mall, standing at the payphone about to make a call. I had a vision, it was me on the other end Telling you come by and then you walked in I touched you gently with my hands We talked about traveling to distant lands Escaping all the madness out here in the world Becoming my wife, no longer my girl Then you let your dress fall down to the floor I kissed you softly and you yearned for more we experience pleasure unparalleled into an ocean of love we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke in your man's way, love you.